Mariette Krol met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is niet meer besmettelijk. Dat zegt zijn lijfarts na Trumps besmetting met het coronavirus. In de verklaring staat dat de president opnieuw is getest... en geen overdrachtsrisico meer vormt voor anderen. Trump kwam maandag uit het ziekenhuis en hield gisteren weer een publiek optreden. Hij sprak vanaf het balkon van het Witte Huis aanhangers toe in de tuin. Zowel Trump als veel aanhangers hadden een mondkapje op. Bij een botsing tussen twee vliegtuigjes boven het westen van Frankrijk... zijn vijf mensen om het leven gekomen. In het ene toestel zaten drie mensen, de piloot en twee passagiers... die een rondvlucht maakten boven de kastelen van de Loire. Ze botsten op een ultralight vliegtuig met twee mensen aan boord. Een van de toestellen kwam neer in de tuin van een woning in de stad Loche... maar daar raakte niemand gewond. Sinds vrijdag hebben ruim duizend Afrikaanse migranten de oversteek gemaakt naar de Canarische eilanden. Het hoogste aantal in bijna 15 jaar. In 2006 kwamen in korte tijd op de eilanden tienduizenden migranten aan, onder meer vanuit Mauritanië. Spanje besloot daarop afspraken te maken met de landen van herkomst, onder meer over financiële steun. De laatste jaren neemt het aantal migranten dat de oversteek waagt weer toe. Jonge asielzoekers kunnen door nieuwe FIFA-regels niet meer meedoen aan amateurvoetbalwedstrijden. Volgens de KNVB treft dat in Nederland zo'n 300 jeugdspelers. De FIFA gebruikt een nieuw systeem om spelers te registreren die van club wisselen. En dat is bedoeld om kinderhandel tegen te gaan, maar jeugdelftallen hebben er last van. Een voetbalclub uit Assen heeft de KNVB gevraagd er wat aan te doen. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, wel zijn er mistbanken. Het is ongeveer 5 graden. In de ochtend weer buien met een kleine kans op onweer.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 Brothers really got to handle competition. You only knew in five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. violate your relationship, so I lay back no. in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow I lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled into an ocean of love. We both fell, swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging each kiss.